uur. Waterbalgemoed met het RWS-journaal. De uitslag en de tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne hebben gewonnen. Nu alle tellen zijn gestemd, blijkt dat de opkomst op 32,2 ligt. Om het referendum geldig te verklaren was een opkomstpercentage van minstens 30 nodig. Een ruime meerderheid van de stemmers is tegen het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. 61,1 procent. 38,1 stemde voor het verdrag en 0,8 heeft blanco gestemd. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het verdrag met Oekraïne niet kan worden geratificeerd, nu het referendum inderdaad geldig is. Het kabinet kan de uitslag naast zich neerleggen, maar een Kamermeerderheid is daar dus tegen. Ook premier Rutte vindt dat de ratificatie van het verdrag niet zonder meer kan doorgaan. Rutte wil daar met allerlei instanties over praten, zoals de EU en de Tweede Kamer. Dat is volgens hem een proces van weken. Initiatiefnemer van het referendum Jan Roos is blij met de tegenstem van Nederland... maar is er nog niet van overtuigd dat het kabinet gehoor geeft aan de uitslag. Hij verwees naar een referendum in 2005... waarbij Nederland nee zei tegen het verdrag van Lissabon... maar waar de politiek zich volgens Roos niet van aantrok. Volgens Roos moet de uitslag duidelijke gevolgen hebben voor het verdrag... omdat dit niet goed is voor Oekraïne, de Europese Unie... en volgens hem zeker niet goed voor Nederland. De man die vorige week een vlucht van Egypt Air kaapte... wordt door Cyprus uitgeleverd aan Egypte. toestel was onderweg van Alexandrië naar Cairo... toen de 59-jarige Egyptenaar de piloot dwong te landen op Cyprus. Hij had een bomgordel om, maar die bleek nep. Uiteindelijk werd de kaper opgepakt. Hij wilde in contact komen met zijn ex-vrouw op Cyprus. Na een grote brand in twee varkenstallen in Oorschot in Brabant zijn zo'n 10.000 biggen omgekomen. De twee varkenstallen waren volgens de brandweer niet meer te redden. Bij de brand zou veel asbest zijn vrijgekomen. Het weer vannacht valt er nog een enkele bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Overdag ook buien, mogelijk met onweer, maar ook af en toe zon.